In de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stoelt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van Kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water wegklinken. Zie een lagune en een palmboom. Paloma kampt haar zwarte haar. Want in het dorp dreunen de trommels, de vuren komt alles bij elkaar. De maan verlicht het kleine eiland. De palmen ruisen aan het strand. Vannacht trouw jij, kleine Paloma. En ik vaar hier 600 mijlen ver geen land. Haar droom weerspiegelt in de golven de grote oceaan. Staren de ogen van Paloma, vol met tranen, een verre zeeman aan. Een orchidee verschijnt en pakt haar hand. En langzaam zinken zij omlaag, een slechts een paloma. Door mijn verlangen vrijgemaakt. Mijn schip zet koers op jouw paloma. En ik zal weten